It's the most wonderful time. En zo heette dat ook natuurlijk, de most wonderful time in the Welkom bij tweede uur. Tweede uur. Ik <laughs> ga er van tot eens Ga je oren nog een uurtje verwennen met prachtige muziek. Je trommelvliezen kietelen. En we hebben ook straks nog een leuk onderwerp. Straks komt voorbij Timon Flikweert. Hij gaat vertellen over zijn plannen van 2021. En hoe kijkt hij terug op eh, het jaar 2020. Je hoort het hier allemaal in de show. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Future World Orchestra. I'm not afraid of the future nou fijn voor deze tijd, denk ik, zo vlak voor de kerst. cold and Anson Nines years old. You're the cold maze, say one breeze and cold and Anson Nines years old. All right. Just stay. es my la dársela al got Some throw with pizza eyes. You can cold me the same one reason, calling it's not too so alright. You dash you not feelings, you on them don't. Es grappig eigenlijk, dit nummer van Adriano Celentano. Jullie weten dat natuurlijk als luisteraar niet, maar wij DJ's onder elkaar weten het allemaal wel. We deden vroeger ons best om de titel van dit nummer in één keer goed uit te spreken. Dat wilde niet altijd even goed lukken in den beginnen. Prince en Colin en Sinanchuzo, Adriano Celentano ervoor. Nou ja, je hoort het al hè. Ehm, future World Orchestra ervoor met I'm Not Afraid of the Future. Dat zijn warme woorden voor eh, ja, de komende tijd. Ja, ook in coronatijd natuurlijk. Dus lekkere muziek vind ik zelf ook hoor. Ja, ik geniet wel een beetje van wat we hier brengen bij GoFM. En ik hoop jij ook, ook op deze zondagmorgen. Het is buiten een graad of 9 intussen al. En eh, het ziet er niet echt slecht uit vandaag.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 Uh, want zo gaat dat natuurlijk bij GoFM. Dat, eh, hey, goedemorgen. De komende dagen gaat uitleggen wat de betekenis is van eh, een kerstlied. ja, en waar het vandaan komt, weet je wel. Maar ook in de onderweg, in de middag, tussen 4 en 6, krijg je uitleg bij bepaalde nummers. En dan vraag ik me af, welke uitleg gaat Leen Oelers morgens vroeg geven tussen 7 en 10 aan dit nummer? Welke betekenis heeft dit nummer? Ben Kramer en Winter ik ben benieuwd. Ik ga maandagmorgen luisteren. Natuurlijk morgenochtend, dinsdagmorgen, woensdagmorgen. Verder hoorde je nog iets uh, eh, fraais. De Fordan Blans, de nummer 1 hit uit 1993. En What's Up. Straks over een eh, minuut of tien gaan we praten met Timon Flikwert. Ik vertelde het al eerder. Eh, het is wel belangwekkend. een hele ambitieuze man. Echt geweldig. Veel, veel, veel, mega veel energie. En hij gaat zo meteen vertellen wat hem bezighoudt, wat hem drijft... en wat hij voor plannen heeft voor het komende jaar. just hang dankjewel dat je bent, joh. Tja, goede vraag trouwens van deze prachtige dames. Toen en nu nog steeds hoor trouwens. Geweldig. Spice Girls, Who Do You Think You Are? En ervoor Isle City en Fireflies. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM, dus stay tuned. Blijf bij ons. Dus, eh, en ik kijk hier trouwens naar de beelden van eh, ja, de sluizen. De nieuwe sluis, zoals die eh, wordt gebouwd. Kijk, in een gigantische kuil. Echt niet te geloven. Joh begint al aardig op te schieten daar. Trouwens hebben we een mooi bezoekerscentrum. Misschien moet je daar ook maar eens een keertje naartoe, denk ik. Lijkt me leuk om te zien en rond te leiden over wat gebeurt daar nu eigenlijk. Daar zo bij die nieuwe sluis. Geweldig. Zo aan het einde van eh, dit jaar kijken we terug met onze radiogasten. Hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. En misschien is er wel een lichtpuntje in het eh, volgende jaar. Een van de spraakmakende gasten is Timon Flikweert. Een buitengewoon energieke jongeman, bom, bom, bom, bomvol ambitie... en eh, ook bekwaam in het schrijven van boeken. We kijken even achterom naar 2020, maar we werpen ook een blik op 2021. Timon Flikweert hangt nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Flikweert, een druk jaar, afgelopen jaar voor u. Eh, muziek, eh, schrijven, van alles nog wat. Wat heeft u gedaan in 2020? Ja, ik ben begonnen met eh, mijn tweede jaar aan de HZ. Die heb ik gelukkig kunnen afronden. Daarnaast heb ik twee EP's aan filmmuziek uitgebracht. Voor mijn eigen kortfilm, waarvoor voordat ik ook een script heb gemaakt. Maar die helaas ja, in 2021 pas gefilmd kan worden. Daarnaast heb ik mijn vijfde boek gemaakt en gepubliceerd. Genaamd Emotionele Oneindigheid en dat, eh, nou, dat was eh, een heel erg werk. <laughs> ja, emotionele oneindigheid. Waar gaat het boek over? Daarin kaart ik een diepe analyse aan van de stelling... emoties en gevoelens in de dirigent van het orkest des levens. En dat is een multidimensionale analyse. Dus eh, filosofische dimensie, psychologisch, neurologisch, biologisch. Tien verschillende dimensies. En ja, dat is om mijn visie op de wereld, op mensenmaatschappij specifiek op een bepaalde stelling naar de mens te brengen. Waarom eh, heb je die drang om dat te doen? Omdat ik eh, geloof dat ik later een hele grote politicus kan worden. En dat ik zelfs. Eh, kijk, binnen vijf jaar wil ik mijn eigen wereldbeschouwing goed op papier kunnen hebben. En dan later in de praktijk kunnen uitbrengen. Ja, dat is wel heel ambitieus, hè? Ja, maar ik, <laughs> ik heb een bewijsdrang en ik weet dat ik het kan. En dat ik er, ik werk er heel hard voor. Ja. En dat werk ik al drie jaar lang 60 tot 80 uur per week zeker eh, elke week. Ja, eh, komt dat vanuit de familie of komt het vanuit jezelf? Dat komt vanuit mezelf. Kijkt de wereld niet een beetje gek tegen je aan dat je dit wilt? Ja, ja voornamelijk eh, omdat ik nogal workaholic ben. Bijvoorbeeld nu werk ik als stagiair bij de gemeente Sluis, maar daarnaast lees ik minimaal een boek per week. En ja, ben ik, heb ik drie boeken ondertussen al klaar liggen om te publiceren. Jongen. En <laughs> ja, daarnaast zit ik in de stadsraad Oostburg bij Nieuw Gemeentebelangen. Ja, dat is eh, de politieke partij hier in de buurt, eh, in de gemeente Sluis. Eh, daar zit ik ook in de steunfractie en natuurlijk ik allerlei sporten, schaken en dergelijke. <laughs> Dus... Vinden ze je niet een beetje, een beetje gek gewoon in je omgeving? Ja, dat kun je wel zeggen. <laughs> Ja. Maar goed, je bent lekker bezig, zou ik maar zeggen. Het afgelopen jaar. Nog even het boek en waar ze hem kunnen bestellen. Gaan we zo verder praten over de toekomst. Het boek, ja, dat is wat wereldwijd te bestellen. Het is, eh, als je mijn naam intikt of als je de titel intikt op Google, ja, dan kom je bij bol.com, Bruna, standaard boekhandel. Je kan het zo gek niet verzinnen. Timon Flikweert, daar moet je dan even op zoeken. Hè? Nou, heel productief eh, dit jaar dus. Maar hoe ziet het jaar er eh, volgend jaar uit als de coronacrisis een beetje is gaan liggen? Ik hoop dat het sociaal leven weer wat meer opgepakt kan worden. <laughs> Dat hoop ik echt. Dat ik wat meer museums, bibliotheken kan afgaan. Dat ik wat meer onder de mensen natuurlijk kan komen. Want nu is bijvoorbeeld mijn stage, ja, dat is eh, allemaal thuiswerken. Ja, je mist het toch wel. Je mist een beetje familie en vrienden. En eh, ik hoop dat dat meer opgepakt kan worden, dat ik daar ook eh, meer in kan betekenen. Maar je zegt net dat je een workaholic bent, ontzettend productief. Kom je dan nog wel buiten, ook volgend jaar? Oh jazeker. <laughs> ja, ja, dat, dat is onvermijdelijk. Maar zijn er echt ook nog hele concrete plannen waarvan je denkt... nou, want je geeft aan van ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus wat je volgend jaar in 2021 toch echt wil eh, regelen voor jezelf of voor, de, voor je omgeving. Jazeker, ik wil uh, mijn kortfilm wil ik, eh, wil ik uitbrengen. Ik wil ehm, minimaal vijf boeken, want nu heb ik er drie ongeveer klaar liggen. Ik wil een tiendelige serie aan mijn eigen wereldbeschouwing, totaalpolitiek binnen vijf jaar. En dan wil ik straks vijf boeken al klaar hebben. En wat ik ook wil is, ehm, ja, ik hoop bij de gemeente Sluis een mooie functie te kunnen krijgen, een soort managementfunctie. Dat is momenteel nog gewoon on hold. Daar eh, zijn we over bezig. Eh, daarnaast zal ik eh, filosofie studeren voor een half jaar. en ik hoop dat, dat ik daarin ook veel kan betekenen om daarin misschien wat les te geven of wat voorlichtingen op YouTube daarin te, te kunnen betekenen of een podcast te starten. Ik zie dat allemaal heel erg zitten. Goh, nou, nou, nou, kan ik me zo voorstellen dat mensen denken... mijn hemel, wie is die uh, ontzettend uh, werkzame Timon Flikwert? Waar kunnen ze meer informatie over je vinden? Ja, social media. Ik heb zowat alle kanalen. <laughs> Geen website waar eh, mensen iets kunnen aanklikken? Uh, eh, mijnbestseller.nl slash Timo Dat is via mijn eh, uitgeverij. En dan kun je alles over mij vinden. Social media zit er ook aan gelinkt. mijn boeken, interviews. Alles kun je erop vinden. Kun je deze aan toevoegen dan, hè? zeker. Ja. Ga ik doen. Ehm, even kijken, we vragen alle gasten bij ons hier bij GoFM... Uh, eh, welke muzikale suggesties ze hebben voor, eh, ja, aan het einde van dit gesprek. Ja, op, op dit moment luister ik veel eh, soul, jazz en bluesmuziek... en daarom heb ik voor een toepasselijk nummer gekozen... Man is Boy van Muddy Waters. Mooi, gaan we die gelijk draaien. Dankjewel en veel succes ook volgend jaar. Dankjewel. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. yeah. Yeah. Now when I was a young boy. gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. bad. Wonder. Ja, prachtig hè? Zeker als hij ook zijn mondharmonica bespeelt. Isn't she lovely? Ja, luister go GoFM. Goedemorgen als je er net bij komt. Fijn. Zo vlak voor de kerst. Wij zijn al in stemming hier. Het ziet er hier gezellig uit. Ja, jammer dat er geen camerabeelden zijn. Ja, hangt hier wel een camera, maar hij doet het even niet. Hm. Dan zou je kunnen zien dat het hier heel gezellig is. En de koffie lekker. En een heus kerstkransje. Nou, gekker moet het niet worden. Dus daarom ook maar weer bijpassende muziek van Rob de Nijs. Hij is thuis voor kerstmis. Nou ja, hij heeft hier nog een paar dagen de tijd voor dus. Op weg naar huis op kerstmis. Oh, ik weet met jou misschien rij ik terug naar huis. En het duurt zo lang, dus ik zing dit lied en droom ervan dat ik je straks weer zie onderweg naar huis, op weg naar huis. Dus zal ik straks op tijd voor je deur staan. Strak in het pakken tip schuif die files aan de kant. We doorgaan zonder pitstopje, op weg naar jouw beloofde land. Terwijl ik zing voor jou. Al hoor jij me nu, die vlieg voor jou. En ik voel de grond niet, maar jou voel ik dit bij. Op weg naar huis voor kerstmis. Op weg naar huis voor kerstmis. Want een engel wacht op mij. kijk naar de man die naast me rijdt. Hij is net als ik. Net als ik. op weg naar huis voor kerstmis. Op weg naar huis voor kerstmis. Want een engel wacht op mij. Ik kijk naar de man die naast me rijdt. En hij is net als ik. Net als ik. naar huis. is just sweet? Natural Sweet. wel van Tiffany. Och, ja, wel een beetje van toepassing. Gaan wij een uh, zorgenvrije machtswisseling meemaken in de Verenigde Staten? Ik ben benieuwd. Ziet er niet best <laughs> uit vooralsnog. Maar goed, hebben we zo. Het is eh, aan de andere kant van de aardbol, zal ik maar zeggen. Rob de hoorde je ervoor met Thuis voor Kerstmis. Logisch, want hij moet ook thuis werken. En hij heeft eigenlijk zijn laatste album al gemaakt. Dus eh, hij is thuis.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 De zondagmorgen van GoFM. Het is alweer voorbij. Zo meteen Johan Sponsley. Hij zit er al klaar voor en dan gaat je oren zo meteen ook weer verwennen. Na 12 uur na het nieuws. Ik ben er volgende week weer tussen 10 eh, en 12 bij Leven en Welzijn natuurlijk. Hier bij GoFM. En dan ga ik je oren weer verwennen. Intussen raad ik je toch aan om te blijven luisteren naar eh, GoFM. Gewoon omdat we lekkere muziek hebben. Maar ook de juiste informatie. En alle informatie die we brengen, ja, die kun je ook lezen op onze website. Dus ga er maar eens eh, naartoe. Kijk er maar eens naar. Ehm, ik wens je een mooie dag nog. Eh, het blijft een redelijke dag als ik het eh, weer zo overzie. Dus geniet er een beetje van. Tot besluit van de show. De Stray Cats en Stray Cats Strut. Ik zou het bijna vergeten zeggen. Ik wens je intussen hele mooie kerstdagen. my tail in the air. Shrink catch John, I'm a Please, I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. I got cat style. I got cat style.